Michel Koenen met het NOS-journaal. Een gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties in Amerika, een government shutdown, is afgewend. Een klein deel van de democraten stemde in de Senaat mee met de Republikeinen... waardoor een tijdelijke begroting van zes maanden werd aangenomen. De sluiting zou om middernacht ingaan als de partijen er niet uit zouden komen. Eerder op de avond wilde een groot deel van de democraten de stemming tegenhouden... maar dat werd voorkomen omdat de leider van de democraten in de Senaat... en acht andere democraten toch instemden. Mark Carney is beëdigd als premier van Canada. Hij volgt Justin Trudeau op. Het is een roerige tijd voor de nieuwe leider van 59. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS... en het lijkt president Trump beter dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Inwoners van Zwolle, Lelystad en Almere die kunnen deze nacht voor het eerst een trein pakken richting Amsterdam en weer terug. De nieuwe nachttrein van Arriva die vertrekt vanaf station Zwolle en gaat via Lelystad en Almere naar Schiphol. Daarna gaat de trein via dezelfde route weer terug richting Zwolle. Arriva mag met de trein over het hoofdrailnet normaal gesproken alleen voor NS-treinen. Almere en Lelystad hopen dat vooral uitgaanspubliek en Schipholreizigers gebruik gaan maken van de nieuwe nachttrein. De gemeente geven 100.000 euro subsidie aan de vervoerder. En op de WK-afstanden in Hamar heeft schaatser Jenning de Bode 500 meter gewonnen. Hij was sneller dan de Amerikaan Jordan Stolz... die al het hele seizoen domineerde op de kortste afstand. De Bo reed een baanrecord met 34,24 seconden. Bij de vrouwen won favoriete Femke Kok de 500 meter. Zij pakte de wereldtitel voor de derde keer op rij.